Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op de A16 bij het Brabantse Prinsenbeek is een zwaar ongeluk gebeurd met een spookrijder. Drie mensen kwamen daarbij om het leven, drie anderen raakten gewond. De spookrijder botste rond middernacht met zijn auto op een ander voertuig. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. De snelweg A16 is daarom afgesloten. In Berlijn is een auto afgelopen avond ingereden op de Brandenburger Tor. De bestuurder van de wagen kwam daarbij om het leven. Hij was de enige inzittende. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er sprake was van opzet is nog onbekend. De auto reed in op een van de zes zuilen van het monument dat daardoor ook schade opliep. Oekraïne kan binnenkort meer zware wapens verwachten uit westerse landen. Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in een interview met een Duitse krant. De oorlog is volgens Stoltenberg in een cruciaal stadium. Daarom zijn de leveranties van zware wapens belangrijk. Afgelopen weekend werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk 14 tanks stuurt. En komende week praten tientallen westerse landen over de militaire steun aan Oekraïne. Miljarder Dick Jaspers is opnieuw Nederlands kampioen drie banden. Jaspers won de finale in Berlicum met 5-2 van Jean-Paul de Bruin. Hij mag zich voor de 22e keer de beste van Nederland noemen. Dick Jaspers werd ook vijf keer wereldkampioen drie banden. En dan nog het weer. Hier en daar nog een bui. Vanuit het zuiden wordt het droger. Het is 2 tot 4 graden. Overdag bewolking. Vanuit het zuiden gaat het lang regenen.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 slowly Back in the morning Something's on my mind Can't get no rest Keep walking around If I pretend that nothing ever went wrong I can get to my sleep This world is warm with you Holding you right by my side But the morning always comes too soon love to me.